Annette Schut met het NOS Journaal. Ook vanavond voeren Israël en Hezbollah aanvallen op elkaar uit. Hezbollah schiet raketten af op het noorden van Israël. Slachtoffers zouden daar niet zijn, maar er is wel veel schade. Ook Israël voert opnieuw aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het leger gaat het opnieuw om precisieaanvallen, ditmaal gericht op wapens. Vanmiddag werden bij een Israëlische aanval zeker vier woongebouwen in Beirut geraakt... Daarbij zijn zes doden gemeld, maar het dodental loopt waarschijnlijk verder op. Volgens Israël was Hezbollah-leider Nasrallah doelwit. Het is onduidelijk of hij is gedood. In Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. De prijs voor beste film ging naar De Terugreis. Een tragicomische film over een ouder echtpaar dat door Europa reist. Ook hoofdrolspeelster Leni Brederveld viel in de prijzen. De meeste prijzen gingen in Utrecht naar Hardcore Never Dies. Die film over de grapperbeweging won vier beeldjes. Het kalf voor de beste dramaserie ging naar de Joodse Raad. In het Rotterdamse Erasmus MC is de dodelijke schietpartij daar herdacht. Morgen is het een jaar geleden dat Fouad L. in het ziekenhuis een docent neerschoot die later overleed. Eerder die dag schoot hij zijn buurvrouw en buurmeisje dood en stichtte hij brand in zijn huis. Bij de herdenking in het ziekenhuis waren zo'n 100 mensen aanwezig. Het Erasmus MC werkt aan een blijvende gedenkplek. SC Heerenveen heeft ook aan zijn vierde duel dit seizoen geen punt overgehouden. De Vriezen verloren met 2-1 bij Heracles in Almelo. Die club had na lange tijd weer een thuiszegen en klom naar de achtste plek in de eredivisie. De winnende goal van Mario Engels viel pas in de slotfase. Heerenveen zakte naar de twaalfde plaats. Het weer, ook vannacht trekken er buien over. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af. Het wordt maximaal 13 graden.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 X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.